Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Londen zijn demonstranten afgelopen avond slaags geraakt met de politie. Duizenden mensen hadden zich verzameld bij de ambtswoning van premier Starmer. Sommigen gooiden met vakkels, glazen flessen en rookbommen. Volgens Britse media zijn het uiterst nationalistische en rechtse betogers. Ze willen dat de Britse regering harder ingrijpt tegen vluchtelingen. Het is de tweede avond op rij dat het onrustig is in het Verenigd Koninkrijk. Aanleiding is de dood van drie meisjes in Southport. Zij werden maandag tijdens een dansles doodgestoken door een jongen van 17. Tien anderen raakten gewond. De hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, wil dat zijn land Israël rechtstreeks aanvalt als vergelding voor de dood van Hamas-kopstuk Haniyeh. Dat meldt de New York Times. Iran en Hamas hebben Israël beschuldigd van de liquidatie van Haniyeh. Israël heeft de aanval nog niet bevestigd. Eerder op de avond zei de Israëlische premier Netanyahu dat zijn land verpletterende klappen heeft uitgedeeld aan Iran. Daarmee doelde hij op de aanvallen op Hezbollah en Hamas waarbij twee hoge leiders werden gedood. Bij gevechten in een zwaar beveiligde gevangenis in de Amerikaanse staat Nevada zijn drie gevangenen omgekomen. Negen anderen zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Bij de vechtpartij waren leden van verschillende bendes betrokken. Als straf mogen de ruim duizend gevangenen hun cel niet meer uit. De Amerikaanse gevangenis is bang voor wraakacties. Zwemmer Caspar Corbeau heeft op de Olympische Spelen op de 200 meter schoolslag een bronzen plak gepakt. Het goud was voor Frankrijk en zilver voor Australië. Het is de derde medaille voor Nederland op de Spelen. Afgelopen ochtend wonnen de mannen bij het roeien in de dubbel 4 het goud. De kort daarna wonnen de vrouwen in de dubbel 4 het zilver. Het weer, het koelt vannacht geleidelijk af naar een graad of 13. Komende dag vooral in het zuiden enkele buien met in Limburg mogelijk onweer.